Nationale Nederlanden wordt je favoriete huis wel bereikbaar. Vraag een offerte aan via je hypotheekadviseur. Dan maak je bovendien kans om van je eerste huis echt een droomhuis te maken. Kijk op anent.nl voor de voorwaarden en voor een adviseur in de buurt. Nationale Nederlanden, wat er ook gebeurt. Lieve Sinterklaas, het mooiste dat u mij kan geven is een kalender met mijn foto's voor 2007. Het leukste cadeau van het jaar zet zelfs u zo in elkaar. Voor mij geen poppen of foto's. Ik wil alleen zo'n unieke kalender vol met mijn eigen foto's. Nou, <laughs> dag Sint. Surf nu maar snel voor mijn fotokalender naar combi.nl. Was single, nu niet meer. Want gaan samenwonen, misschien trouwen, van alles regelen, voor elkaar. Zorgverzekering ook. Goed, maar goedkoop. Kan niet. Bij ORA wel. Jouw leven, jouw zorgverzekering. Basis en aanvullend. Past perfect. En tot 100 euro besparen. Dus bel ORA. 026 440 40. ORA. Direct duidelijk, direct resultaat. 3FM, Serious Comedy. Deze week kans op kaarten voor hard gelach. En misschien win je zometeen een leven lang lachen. <laughs> Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Oh, misschien kan uh, iemand even de, deur open doen voor me. Is het ook? is afgebrand, komt iedereen nu hier uh, sigaret op roken. Extra weekend. Extra weekend. Gerard en Michiel. I had a dream we went away, left the city for a day. You took me southwards on a plane and showed me evidence that you really like me. hebt één keer gezegd, uh, eh, film My Little Girl Right Ja, Up. erg, hè? sindsdien zing je dat dus. Dat is zo lullig. maar dat heb je wel vaker. Met van die platen, dan heb je daar ooit een andere tekst op gehoord... en dan krijg je het niet meer uit je hoofd. Ja, dat is heel vervelend. Dat is met eh, Bob Marley en de Wailers, weet je wel. Theezakje. Theezakje. Ik, Ik heb het ook heel erg met eh, Forza van Nelly Furtado. Daar hebben we ooit een keer een andere tekst op verzonnen. En die krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Ik ga hem niet herhalen, want het past niet helemaal in het beleid van... Eh, extra weekend moet vooral niet, niet, niet, zo, niet zo plat. het ergste, is dat ik weet wat je bedoelt. Ik, ken je hem? Ja. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. En weet je hoe vaak Eddie Zoe voorbij komt in platen? Dat je gewoon ineens Eminem eh, zit te luisteren en dan hoor je ineens... Then Zoe found him. Eddie Zoe found him. Stan, hier <laughs> Zoe found Ja, dat is, uh, is dat. <laughs> Dat is ook bizar. Ja, er zijn er nog veel meer. Ehm, wat zingt Beyoncé hier? I so deep in your I look Eddie Zoe deep in his eyes. Nou ja, als je dat wil horen, kan dat ook. <laughs> nou ja, ik hoor elke keer ergens op het einde. Dat is mijn verhaal. Dus ja, dat heb ik heel erg met Tattoo. Dat eh, die, uh, uh, hoe heet die grote hit ook weer? All the Things You Said? die andere? Ja. Ja, um, dat zingen ze in het begin ook iets met Look in my eyes. Maar dus met dat, hele slechte Russisch. Ook, look, in my, eyes. Dat ik, ja. nou <laughs> schat, ik pas eventjes als je die erg vindt. Ja, maar hetzelfde als dat Santana zingt. Tampeloeres. Ja, ja. Goed, hè? Deel 2 van eh, Extra Weekend. Het is 9 eh, minuten over 8 en we zaten eigenlijk nog midden in... The Voice Lift! Want ze kwamen, ze kwamen er niet uit. Ik denk, het is zo het is makkelijk. zo makkelijk. Zal ik zeg nog, het zit wel snor, weet je wel. Het zeker snor. Wie is deze bekende man? In het laatste stuk. Dat is, is zo die laatste hier. Ik, uh, ik kan hem heel goed nadoen. Misschien ja? is dat toch een aardig in. Oh, na, nou, na afloop als het graad is moet je even... Ja, ik wil nu even kijken. Eigen show showblok? Een Met in mijn reet. En eh, met een eh, showballet. Oh, en een eh, trap met lampjes. Frits Sissing erbij. <laughs> ja. gaat helemaal goed komen. Wat is met die Frits Sissing, joh? Die gaat nou ook weer een van de grote show doen? Ja, hammer Ik dacht dat hij was van, van de lijken die ze uit de en dreggen. Maar hij is echt... <laughs> binnen, binnenkort, jongen. Ik zie het ook helemaal gebeuren. En dat gaat een keer gebeuren. Dat Frits Sissing... Dat, stel voor, opsporing verzocht. Het is zeven uur geweest. Ah! twee mensen overleden. We hebben hier een foto van. De eerste nou, stap, dat, is, dat is nog de nette versie. Wat natuurlijk ook kan, is dat je gewoon Frits Sissing hebt achter zijn bureau. Dames en heren, welkom bij Opsporing Verzocht. Er is vandaag een man aangetroffen in de Rijn. Hij is opgevist door de politie. En hier is hij! <laughs> Dat is helemaal die grappig voor een soort van surprise show. <laughs> <laughs> dat zie ik een beetje zo voor me. Surprise shiny. U hebt uw vader al 15 jaar niet gezien, hè? Nee. Nou, we hebben nog gewonnen. Dat lijkt nergens op, Nou, we gaan even kijken of iemand de lijn hebben in het Hij is nauwelijks veranderd. Nou is een beetje blauwer. Nou, we dwalen af. Eh, met wie? <laughs> lift, hè? Ja. Hallo? Hallo, met Loes. Loes! Een vrouw. Een vrouw. Ja. Loes, ehm, jij weet wie dit is, denk je? Ik dacht, mag ik het zeggen? Ja, heel graag. Ja, ja, Ik, zijn ik dacht Herman Vinkers. Herman Vinkers, denk jij? Nou, Even luisteren, even luisteren. Ha, ha, ha, en wat hebben we dan weer een lol met elkaar. Bingo! Loes! Ja? Je bent niet helemaal eens een heel loesje type als je zou denken, maar het is helemaal goed. Ja! Ja! Je krijgt eh, eh, prijzen. Wat, oh, oh ja, je, je krijgt... Uh, nou ja, zal ik een keer jouw cd aanprijzen? Oh, want je doet het de hele tijd zelf, want het is ook zo Ik, ik doe het helemaal nooit zelf. Jij moet het een keer doen nu. Loes, jij krijgt niet één... Oh nee, sorry. <laughs> je krijgt niet één, niet. twee, maar drie cd's... met allemaal fijne liedjes uit de arbeidsvitamine. Je weet wel, dat leuke radioprogramma... dat nou, elke nou, nou, doorweekse dag tussen 9 en 12 te beluisteren is... met die ontzettend sympathieke presentator... Frits Sissing. Frits Sissing. <laughs> En daar is die! Ja, Frits Sissing. Oké. Eh, Loes, het komt naar je toe in een speciale feestverpakking... met strikje en kerstballen. Super. Maar... Loes? Ja? We zijn er nog niet. Want? Ik eh, oh, wil jou oh, vragen het de, een getal oh. tussen de 1 en de 10 zo eventjes eh, uit eh, te spugen. En het, nou, ik zeg zo, wacht nou even. we hebben namelijk een speciale <laughs> boodschappenprijs eronder. We, moeten onze lopende band nog opstarten. En als jij nu al 7 gaat roepen, dan is... Ja, want ja, dat is geluksgetal, hè? <laughs> oh, is dat je geluksgetal? Echt waar? Ja. Wat heeft je allemaal gebracht tot dusver dan? Nou, niks. Ah, nou, laten we eens even doen. Wat gaat er schuil onder 7? Een pak lange vingers. Nou, dat pik je toch even mee. <laughs> Lekker. Dan kom je het weekend wel mee door, hè? Die krijg je nou. ook. Leuk, hè? Nee, dat vind ik wel leuk, ja. Kan je mee lange vinger verven, dat is leuk. <laughs> Nou, ik wens je een fijn weekend, Loes. Dankjewel. Is er nog een pak likkoekjes bij, doen, of is het heel flauw? Oh, <laughs> nou, nou. Spritsen? Volgens mij gaat het fijn dat jullie weer aan de lunch gaan. Mijn regisseur zwaait, wacht even. ZFM. maar niks dat gaat. Boven Nederlands fabrikaat, direct. Dat rijmt? En Hungry for Love. Ja, daarom dacht ik misschien leuk om dat even te zeggen. Dat valt me ineens op, zeg. En daarvoor U2 en Green Day. En de Sint is inmiddels aangekomen. The Saints Are Coming was, vorige week nog actueel. En nu is het zover. Het is eh, tien voor half negen. We hebben een G. We hebben een A. We hebben een S. We hebben een T. We hebben een Gas. Ja, in de studio weer voor de tweede keer. Boom, Boom Chicago! Lauren. Good evening. What's up? Hi. How's everything? Everything's good. Good. Oh, I, I just good. heard a, a, strange story about uh, the train. Yeah. what happened, man? We are on our way here from Amsterdam. We had to get off at uh, Bussum. Yeah, Uh, right next door. Yeah, and uh, we had to get off and take a taxi here because I think someone jumped on the track. It's because Ooh. we played Damien Rice. I told no! you. I told you. Gerard. Echt, vervelende man. Die oh, sorry. but, but you made it. Mm-hmm. Welcome to the but show. Thank he just you. told me this is not the first time that happens when he was on the train. No. So he happens when I'm on the train. <laughs> he's, he's, not allowed on any train anymore in Holland. <laughs> you see this man walking on the train? Get off. It's a volgens the train. Yeah, get, get, off the train. train. Yeah, that's, yeah. But it's nice to have you guys here. Thanks for having us. And uh, eh, it's going to be so much fun. <laughs> Eh, oh, oh, we're um, uh, closing off our serious comedy week where we had a lot of stand up comedians and mm -hmm. cabaretiers which is Dutch for stand-up comedian. <laughs> uh, <laughs> only with a sense of intellect. Um, uh, and uh, what we thought, well, uh, what what's the best way to, to, shut down the week than have you guys over from Boom Chicago? Oh, yeah, you know, you know the, the, the, people that introduced stand-up comedy and improv comedy. Yeah, improv to to uh, to the Netherlands. Yes, we did. Yeah. I mean, uh, we have the llamas now, but hey. <laughs> hey <laughs> they're our <laughs> friends. Yeah, yeah, yeah, <laughs> yeah, yeah. We taught them everything they know. I did not said that. say that. But I'm, I'm always curious about um, how long are you here in Holland now? Hoe lang zijn jullie nu in oh, How long have I've you been been here? um, a year and four months, 5 months, You're starting to look Dutch already. I'm Yeah. starting to look Dutch. Yeah. You can see on the nose. Thank you. Oh, you're welcome. Anytime. <laughs> what, what, do you think, Lauren, is typical Dutch? How do you recognize a Dutchman? How do I recognize a Dutchman? Yeah. <laughs> Without. um, He's he's speaking a language I can't understand and looking disapprovingly at me. <laughs> right answer. No, but, but, but, but it's it's true. Uh, sometimes when you're on vacation and you can actually tell, oh, Dutch, British. What what is it without uh, a Dutchman speaking oh. to you or, or looking Ooh, at you? can honest, you still tell someone hair? Hair. It's the hair. Totally. The hair. I, have been here for two and a half years, and the guys have the exact same hair yeah. as they did when I got here. Like hairstyles change everywhere else in the uh -huh. world. Uh huh. but not here. No, I'm telling you, it's the same. All right, but, but look, look at my hair. Is, is, is this? No, you got some no, pretty normal hair. hair. Isn't that uh, and, but, but, what about me then? No, you got some no. pretty normal hair but too. yes, uh, yes, I'm normal. Huh? Oh we, don't, we don't even look like Germans. but, but have a look at Do Domine. Domine is our producer. Mm-hmm. The, is, is that That's typical, typical Dutch, Dutch isn't it? Uh, That's way more t- in that direction. It's, yeah. it's yeah, the yeah. faux hawk it's thing. The, yeah. That's what it really is. Hmm. It's, it's like and, and, on the women, it's like the, the mullet. The one? <laughs> a lot of Dutch yeah. women have a mullet where it's like short right here and yeah. then long yeah, in the uh, back. A, a matje. Oh. You know, like... Uh, all Dutch women all look like MacGyver. Up, yeah. <laughs> <laughs> in America, you say it's all business up front and party in the back. Oh, like that, that is nice. I never heard that. Okay. Wow. And um, ehm, uh, ehm, Matt, how long are you here? Two and a half years. Two and a half years. Yeah. And uh, what's your best Dutch? My best Dutch word or yeah. phrase? What, what's the first word you remembered? My favorite phrase is "exkiet lek. Because well, I want to be a Dutch gangster because I think they're hilarious. <laughs> I'm from Los Angeles, where real gangsters are from, uh-huh. and so like Dutch gangsters are kind of funny to me. I mean, they'll still kill me, I'm sure. But, yeah, yeah. but in like the cutest. but in the most. But, but you, will die with a smile on your face. I will, <laughs> I will laugh. I, I, I, was in Los Angeles once, uh-huh. and um, it, it's funny that you said that the Dutch gangsters. Well. Uh, uh, they look like wannabes, you know. It, it's it's mm-hmm. just not the real thing. I mean, they're not all wannabes. Like I, I gotta admit that song Vatskabert, I love that song. Yeah, but, it's, but it's not real gangster. You, not, I mean, you, you, got little guys dressed up like gangsters and acting gangsters, but they're still I'm from the street. Yeah, in Almere buiten, weet <laughs> so it's, it's, just not the same. And I was in Los Angeles once, and I, I had this uh, whole attitude of whenever I saw people dressed like gangsters, oh, I would yeah. think, ah, oh, yeah, yeah, yeah, Almere. Yeah. But then they I thought, oh damn, you. yeah. I met, a, <laughs> shoot I met a rapper from Wassenaar. <laughs> That's ridiculous. A rapper from Wassenaar. yeah. What is he rapping? about? I don't know about how his so car. They got a big house and they got a big car. <laughs> don't touch my mortgage or I'll kill you. <laughs> something like that. Yeah, something like that. Um, uh, uh, uh it, it's it's uh, probably the the thing you hear the most. But since you're improv comedians, uh -huh. um, if we what uh, well if we'd like give you a beat and uh, some listeners in a couple of minutes listeners? on the phone. Sure. Yeah. Yeah. You can improvise can... your ass off. Yes. We will improvise. I'll improvise their ass off. Ah, ah oké. Okay, okay. Nou, eh, lieve luisteraars, u hoort het. U kunt even bellen, 0909-1336. En dan gaan zij gewoon improviseren. Ik bedoel, noem wat onderwerpen hè, waar nou, jouw leven over gaat bijvoorbeeld. Nou, je werk of... of, of uh, you'll have some, some, some, some typical topical words like name and job and, and favorite food. Sure, where they're from. Yeah, we'll, uh, we'll both ask him a couple of questions. yeah. we'll just go back and forth. We hebben dat een paar weken geleden ook gedaan. Toen hadden we Rob en OT hier. En het was echt te gek. Als je echt een onver de rap over jezelf... en dan stuur ook even een cd'tje. Domien, ik even een aantekening. Dan, eh, <laughs> dan, zou ik nu echt even, even bellen. 0909-1336. En dan, eh, nou ja, dan eh, zullen we kijken wat we voor je kunnen doen. Ja, we gaan zo even de lijnen checken. Kijken wat er binnenkomt en dan gaan we improviseren. Ik spring nu al een gat in de lucht. Ik ook. Gat in de lucht, ja. Dat hebben we al eerder gedaan vanavond. Ik kreeg een mailtje van de week over deze plaat. Maar dat niet alleen Robbie Williams een grote Pet Shop Boys fan is... maar Madonna ook, omdat dit intro eigenlijk wel heel erg veel lijkt op... West, West and Girls on and tell the world. Eastern guns, western Ja. Springen nu al een gat in de lucht. Ze zijn weer blij met ons, die Fetcher Boys fanclub. Springen ze neer. De nieuwe Madonna. Die heet Jump. in de lucht. Madonna en Jump. hey, Veenstra. Uh, Gerard. Het is vrijdagavond. half negen. Oh. Gerard en Michiel. Dat zijn wij. Gaan het nu doen. Nee. Het is tijd voor de wisseling van de wacht. Beide heren kijken elkaar aan en gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar om zo snel mogelijk langs elkaar heen rond het DJ-meubel te rennen. Oké. Iedereen weer op zijn plek. Ja, ja. Tijd om verder te gaan. Je, je je telefoon laten liggen, oh, Gerard. Oh, shit. Die pak ik even nog. Zal ik me even gooien? Ja. 1, 2, hop. Au, oh, Fantastisch. Zo. Oké, ehm, nou. we're back. Zo. Ja. Alles op zijn plek. Matt Lauren, still here. Hallo, Matt Lauren. Eh, <laughs> eh, <laughs> die was heel slecht. Ja, sorry. <laughs> Ehm, well, eh, oh. Hallo met Bianco. Sorry, I just dropped uh, my draaiboek. Dat kan niet, want die is er niet. Oh het is jouw draaiboek. Oh, dat zie je wel. Um, you, you, guys want to check out a series of beats first? sure. Um, um, okay, let, let's get to a listener first. met radio, hallo. Hallo met Alex. Alex! Hallo, alles goed? Jazeker. Um, jij ziet wel wat in zo'n custom-made uh, nou, uh, freestyle rap. Ja. Jazeker. nou, ben je een beetje goed in Engels, Alex? Mm, niet zo. Nee? Mooi. Spannend. Dan nou, ik lachen. Ik, uh, ik, uh, I'll just give you to Matt and Lauren. This is Alex. Hi, Alex. Hey, what's up, Alex? And you guys take it away and I'll, I'll just find some freestyle beats. Uh, we can do some beats uh, live, maybe. <laughs> no. Hey Alex, oh, you can ook drumstel. oh, I have a we have a drum kit here. What? Oh, do you? Oh, you, you wanna, <laughs> yeah, yeah, yeah, I'll drum it's, for you. Yeah, you do the beat. You yeah. do the beat. Alex, where are you from? Apeldoorn. Apeldoorn. Apeldoorn. And uh, are would uh, you have a job or are you a student or? I have a job. What is your job? I'm a florist. You're, a florist? florist? <laughs> oh, flowers and shit. Awesome. He's gay. You're a florist. yeah. Hey, Alex, do you have a girlfriend? Yes, I do. Really? What's your name? Annemiek. Annemiek? Annemiek? Jazeker. Annemiek. All right, all right, cool. I think that's all we need, yeah? yeah, that's all you want? Oké, okay. yeah. okay, nou, Gerard gaat nu even naar het drumstel. Oké. Okay. We're gonna have to try to make a good mix out of the drums and uh, and Matt and Lauren do the freestyle well. <laughs> Yeah. Will this beat work for you? Um. no. <laughs> No, you want to do it? <laughs> no, no, I was being polite. I, that won't work at all. I, I, I can give you a pre-recorded beat if that's uh, easier. But I'm really impressed by your... Yeah, het, het is niks persoonlijk, Gerard, maar het uh, zuigt hem <laughs> was it was a great attempt. No, I'm, I'm Jammer nou. Ja, <laughs> doe, je zo je best, hè? Ja, de hele drumstel je voor een Lul naar beneden gesleept. Ja, yeah, it wasn't you, it's the drums. Ja, sorry. Misschien moeten we binnenkort toch maar bij een echte muziekhandel halen, niet bij Bart Smit. Dus nee, <laughs> eh, dat, zie je wel, mocht we niks kosten, hè? That's, that's a good beat. that's a good beat. Yeah. Here we go, here we go. All right, all right. I know this boy, his name's Alex. Living in Appledorn, getting no sex. Been scamming on ladies the day he was born, cause that's how it goes in Appledorn. Yes, he's a florist, that is sick. Get a new job, Ape Appledorn Bellich. Ah, florist, oh, I hope you're worth your medal. Come over here, open up my panel. Oh, yes, Appledorn, so many hoes. Yes, I wanna sniff your girlfriend's rose. Ooh, yeah, name is Anna Meek, but later tonight she'll be Thanks, Alex. That's good. That's good. Alex, hoe vond je hem? Geweldig. Nee, je hebt hem niet opgehangen, dus dat is goed nieuws. Hij hangt nog, mensen. Oh. oh. Het is herfst, hij hangt nog. Ja, eh, ja, ja. Nou, als je ook blijft hangen, dan gaan we ook iets van een adres noteren... en dan, eh, dan krijg je een cd'tje van deze prachtige freestyle. Wat zeg je nou tegen Madden Lauren? Thank you. Hey, Thank you. Nog eentje doen? Ja, dit was Ja, oké, met de radio, hallo. Met Frans. Frans! Frans. Hoe is Frans? Goed, en jullie? Ja, uitstekend. Oh, Heerlijk. We zitten midden in het weekend. Het is uh, alweer eh, vijf over half negen. En eh, nou ja, wat mij betreft, stel jezelf voor, Man en Lauren. En maak vriendjes en have fun together. Oké. Hallo Lauren. Hallo Frans. Meteen Lauren ook beginnen, hè? Ja, zeg ook. ja, ja, ja, ja. Uh, I forgot the other name. Matt. Matt, Matt it's cool, unforgettable. Oh, <laughs> okay. What do you want to know of me? Uh, we want to know where you are from. From Beugen. Oh, that's oh, so Come again? we zijn weer, hoor. Beugen. Beugen? Beugen? Beugen, ja. Beugen. It, it, got the, it, it has the... uh, I'm so Where's that? North? South? Where's that? Uh, beneath Nim Nijmegen. Oh, Nijmegen. oh, oh yeah. okay. That explains a lot. um, <laughs> and uh, let's get. Do you do you have a do you have a hobby like something you enjoy doing? Fishing. You like to fish? Fishing. What adult wow. listeners yeah. we have. <laughs> yeah. Rock and roll. <laughs> Yeah, that's pretty rock. One is a hey, flowers, the other loves fishing. Who's your favorite musician, Franz? my favorite musician, yeah. uh, Stevie Ann. Who? Oh, okay, oh, Stevie she's yeah. She's a Dutch uh, singer-songwriter. A lot of acoustic guitar. I, I, I can give you. Um... And no, it's fine. What's her name? Stevie Ann. Stevie Ann. That's right. Great. Stevie Ann. Are we allowed? I should have asked before. Are we allowed to use naughty words? Yeah, sure. Yeah, yeah. I mean, uh, uh, if you don't use any naughty words, we're not gonna pay the check. <laughs> We're getting paid for this? No. no, but it <laughs> sounded cool. No it sounded said it, it's recorded. All yeah. right, all right, all right, that's good. We're good. All right. start good. Yeah, I'll start. Oh, this is the guy I want to jump up on. He's on the phone right now. His name is Franz. What city do you live in? Say it again. You live in some dunk ass town in Nijmegen. Yeah, say the word, and it sounded like this I come from the city of. Yes, he has a whack life. He is wishing he had something better to do than fishing. Fishing, okay. Well, here's what I'll beg. You like fish so much, come here and open my legs. Oh, yeah. You fish real quick. Oh, I did not. Fish with the bigger dick. <laughs> Uh, okay, baby, you got me feeling fine. Tie me to the bed with some fishing line. You're like a Dutch girl. Make my balls sweat. Sounds like I fucked up Alanis Morissette. <laughs> guy's a thinker. I'm falling for him, hook, line, and sinker. <laughs> that's all we got, and that's all we know. So go have more fun and fish, you hoe. Zo! Zie dan? Nou, eh... Mag ik iets zeggen? Je mag zeker iets zeggen. Lauren, if you don't get paid, I get you late. <laughs> we gaan even de beschrijving naar Breugen eh, uit uitprinten. Eh, <laughs> nou, meer Boem Chicago zometeen het extra weekend. <laughs> Krijgen we hier last mee? Nee, ja, nou, met de buren hooguit. Meer niet. Ja, nee, ellende. This is een good song. Thank you. Hoe ik er daar nog zelf? <laughs> full of it just comes spilling Drie van <laughs> mega hit. Ja, dat is de nieuwe mega hit, hè? Voor de komende week. Of verdorie zeg. Leuke man, die eh, James Morrison. Je hebt hem ontmoet, eh, Mr. Countdown. Ja, ik heb eh, even de Countdown-presentator uitgehangen afgelopen maandag. Dat was gisteren op tv, hè? Dat, ja, dat zag er goed uit. En de mensen die het gemist hebben, aanstaande zondag weer. Om 7 uur. Hey, ik krijg van Series TV. Oh ja, ja vertel. voordat we overgaan naar de volgende freestyle. Mhm. ik krijg een sms'je binnen, want van iemand die zei... jij zou toch helemaal vingers aan doen, Michiel Veenstra? Ik? Ja. Ik zei, nou, ik kan het op zich eventueel. Nou, zeg gewoon even het weerbericht eh, in Hemelvinkers. Um, ehm, ja, goed, dan moet ik even... Waarschijnlijk nat, maar misschien ook droog. 12 graden. Waarschijnlijk nat, maar misschien ook droog. 12 graden. Ja, je, moet er wat meer in zitten. Het je is, moet even je ehm, snor laten staan. <laughs> wat ik een heel leuk stuk van Herman Vinkers vond altijd... dat is... Eh, eh, hij was de vinger van oh Adorp. En hij stak zijn vinger altijd in de reet van mensen. En op een gegeven moment, ik loop de Adorp en ik word herkend. Daar in de vinger, giet hem, giet hem. Dus ik moet rennen rennen rennen. En ik kom gelukkig mijn buurvrouw tegen. Dus ik zeg, buurvrouw, buurvrouw, mag ik uw auto even lenen? Want ik moet vluchten. Ja, dat is wel goed, buurman, maar eh, ik heb wel een probleem met de auto. Wat is er met aan de hand? Hé, hey, slaat telkens af. Oeh, dat is lastig, ik moet rechtdoor. <laughs> Ja, ja, Nou, dat is jouw nou, meer ik vind dat toch wel even... Eh, ja, ja. ja. Nou, oké, ik dan alleen. Ehm, maar over Herman Vinkers gesproken en over lachen, gieren, brullen. Het is nog steeds eh, serious comedy. Tenminste, dit is de afsluiting van. Dus vandaar Marilyn Lauren van Boom Chicago in the house. Maar we hebben ook nog dat leven lang eh, lachen weg te geven. Dat gaan we het volgende uur doen. Dat gaan we dus straks na ja. 9 uur. Even de spanning erin houden. want we hebben natuurlijk een hoge hoed waar alle winnaars van de afgelopen week in zitten, neem ik aan. Nee, we mogen volgens mij helemaal zelf bepalen wat we doen. Dat is het. Dus we hebben 50 ah. cabaret-dvd's en 50 cd's ook nog nou. eens een keer. En die moeten we dus weggeven. Maar ik heb nog geen flauw idee hoe. Nou, dat gaan we bedenken uh, tijdens... Eh, guys, you have any idea? We're, uh, we're gonna give away 50 DVD's and 50 CD's from, ah. from, from Dutch stand-up comedians and cabaretiers. But we have actually no idea how we're gonna give them away. We haven't thought of a question or, or, or, or, or a... Ah. something. No, nobody faxed us anything. If you have any idea, I mean, 50. Do, do the improv. Wait, wait, you're giving away 50 DVDs and 50 CDs? That's right. So it's 100 total? Mm-hmm. To one person or to a hundred people? Not to, to one person. One, person, person wins all all DVDs and all CDs. Oh, yeah, that's got to be a oh. pretty good question. Yeah, it's got to be a good question. Yeah. It's got to be something good. <laughs> it's got to be someone who sends you the best picture. Best Picture? Oh, dressed as a stand-up comedian. Yeah, or... Or, yeah. Helemaal Vinkers lookalike, Joep van het Hek lookalike, Freek de Jonge lookalike. Ja, waar we gewoon om moeten lachen. Ja, een Or, foto van jezelf waar wij allemaal heel hard om moeten lachen. Wait, can, what if it's the best... Okay, what if people have to do their own stand-up, like send you a clip? <laughs> no, uh, eh, you, know, should make ordinary No, we have some... Uh, we practiced that last week. Yeah, our, afternoon <laughs> show tried that, and it was... it's not funny. It was not funny. <laughs> but see, then you would earn a hundred yeah. free things. Yeah, I'm, uh, I'm not It'd be funnier to look at stupid people in pictures. Yeah, I think that's the best. This, uh, a public humiliation. <laughs> Should we just do that? Ja, dat is een Stomme foto's? Stomme foto's zijn welkom. Eh, twee uh, mailadressen? Ja, gerard.3fm.nl. Of michiel.3fm.nl. En een foto van jezelf waar we echt heel erg hard om moeten lachen. En uh, nou, de, de lasten die we om tien uur binnen hebben... die krijgt dan 50 dvd's en 50 cd's. Wauw, dat lijkt me een goed idee. Dat doen we dan zo, hè? Ja, en dan doen we af even een tussentandje. We, we ze wel op een site. We bouwen dit weekend nog een site voor extra dus weekend. Dus de, huis. de, huis. Nou, klaar. Hier. Oh, extra weekend Hives. Heeft Woes Chicago ook een Hives? Ja. Yeah, we do. We have a yeah. Hives page. BoomChicago.hives.nl. I'm sure. Yeah, and like myspace.com slash uh, BoomChicago. And boomchicagorocks.com slash uh, come see us at Amsterdam. You yeah. know it, yeah. That's yeah, our, that's, that's our <laughs> website. exact website. you know, I'm, I've, I've, been a big fan of you. <laughs> Ehm, is het niet weer eens tijd om te kijken naar een freestyle? En ehm, eh, we hebben net Alex en Frans, Frans gehad. Eh, ik denk dat het nu tijd is voor een freestyle voor twee vrouwen. Ja, vrouwen kunnen zich aanmelden 0909-1336. En dan wordt er een freestyle rap gedaan door eh, de gasten van de Boom Chicago... door Matt en Lauren, die hier zitten. En kom maar op, 0909-1336, vrouwen. We moeten ook nog eventjes uh, gaan voorbereiden op de reality check. Oh ja, dat is waar, die hebben we ook nog. Want we hebben natuurlijk ook al eerder Rob en OT gehad hier. Uh, we had your colleagues uh, here a couple of weeks ago. Uh They already eh, went through the reality check... which is basically a way to tell if... well, you guys are still down to the ground... or <laughs> you're so up out there that you got your own uh, butler doing the groceries. But yeah. that'll be up uh, later. It's, um, Head up my own. I actually need a new butler. So yeah. if anyone out there has any <laughs> butlering skills, who knows anything about the, the prices in the, the supermarket, please call please do ring Boom Chicago <laughs> met radio. Hello. met Kelly. Kelly! met Kelly. Ja, ik moet zeggen, is het wel een echte vrouw? Of, eh? Eh, ja, ja, hartstikke goed. Geen uh, eh, doe-het-jezelf. hey, Kelly, ik wil eigenlijk e- even weten, hoe is je Engels? Uh, pretty good. Oh, yeah. I'm gonna hand you over to Matt and Lauren right away. En wij duiken achterover en gaan klaar om te lachen dan. Oké. Hey, what's up, Kelly? I'm fine, thank you. How are you? good. <laughs> good. Where are you from? Um, <laughs> Heeswijk, Dinter. Ah. <laughs> <laughs> Oh my god. <laughs> Heeswijk Dinter. Heeswijk uh, Dinter? It's uh, near uh, Den Bosch. Oh, okay. Heeswijk Dinter. Okay. Okay, great. Um, you got anything? Um, yeah, well, uh, we'll, we'll, we'll start off with the basics. Do you, do you have a job? Are you a student? Uh, I'm a student. You are a student. What are you studying? Uh, I'm studying art. Art? Ooh, art. Yes. Nice. To Fancy an, uh, listener. illustrator. You want to be an illustrator? Nice. Yeah. Excellent. Okay. Um. <laughs> oh, he has a joke ready. He has a joke ready. <laughs> um. So, uh, what's your favorite movie? Um, I guess Pulp Fiction. Oh, Pulp Fiction. So that was on Oh, last week. That movie nice. is so good. That's all we Yeah. need. it holds up. Oh wait, I want. Oh, one yeah, more. Do you do you have a boyfriend? Uh, no, I don't. No boyfriend. Okay. No. Lauren, Like, Lauren, I come like down. my Lauren. odds. You don't know me. <laughs> All right. Okay, we're ready. Yeah, you ready? All right. I'm gonna just uh, just uh, stick with this beat and let you guys take it away. Yeah, here we go. I met this girl, her name is Kelly. Looking real sweet, gonna make a mess on her belly. Oh, you know that the girl must be smart because she's going to school studying art. Oh, yeah, that's really great. She lives by Dinbolsk. That's great. oh, art, yeah, you're such a hottie. Get out your paints, I'll spread them over your body. Living in Dinbolsk, doing her thing. Do you live in the trash can of Efteling? <laughs> Oh, yeah, I don't want rush, but I can do amazing things with a paintbrush. Art, art, impressionist is best. I'll make a Jackson Pollock all over your chest. <laughs> oh, that's right. I don't want to cause friction. The girl's favorite movie is Pulp Fiction. Oh, yeah. I don't want to beg and grovel. I'll illustrate us a graphic novel. Oh, yeah, that's right. Get it straight. She's gonna, uh Illustrate. Yeah, Pulp Fiction. John Travolta's a Scientologist. When we're together, I'll use my fist. <laughs> Oh. sorry, sorry. sorry. Uh, that's what came to mind. vanaf. <laughs> right answer. That's all Kelly. all Was it the, fist? was God. it the fist? was it the <laughs> fist part? Hey Kelly, ben je tevreden? <laughs> ben je er blij mee, schat? Ja, geweldig. Nou, blijf even hangen. Dan gaan we ook jouw adres noteren. Dan krijg je ook een cd'tje van deze fantastische opname zo snel mogelijk thuis Oké, dankjewel. Dankjewel, eh, Kelly. Uh, voicemail of zo ook. heb, je, heb je even. Eh, even kijken of nog iemand hangt. Hallo, met radio. Hoi, Nikina. Oeh. Ach, Ina. Ach, Ina? Ja, Ina. Ina? Ik heb Ina. zo'n flauw vermoeden dat dit een omgebouw, eh, ombouwprojectje is. Ina. Nou, toen niet zo mooi, Zij? Zei je? Toen niet zo mooi, Gek. Nou, ik stel voor dat we een andere lijn pakken. Ja, ik denk... Nee, nee, oh. nee, nee, niks ervan. Nou, oh, dat eh, mag niet. Oké. Ik ben een hete seksbom. Ja. Een hete seksbom, hè? Nee, we hebben te veel seks in het programma vandaag. Ik heb een fax. Met dus, radio? Eh, ja. Hallo? Hallo? Ja, wie ben jij? Hi met Julie. Julie. Hallo. Welkom in Extra Weekend. Zeg je dankjewel. <laughs> Welkom terug. Ehm, zal ik jou ook maar gelijk even aan en Lauren geven dan, eh, Julie? Ja, top. Nou, ehm um, Take it away. Julie, Matt, Lauren, Matt, Lauren, Julie. Hey, Julie. Julie. Lauren, Julie. Hallo. Hallo. Julie, where are you from? Um, well, from Holland, of course. Uh, <laughs> that's a bit difficult, I think. I have absolutely no idea what you oh, nou zei. It's not just me, Okay. No, no. What, what, what? wat zei je nou? Bergschenhoek. Bergschenhoek. Oh, yeah. It's very easy we for you guys. We, we picked the easy ah, names yeah, this evening. Bergschenhoek. Bergschenhoek. Okay. Hey, where are you right now? Uh, in the car. What kind of car do you drive? I'm sorry? What, what kind of car do you drive? Uh, BMW. A oh, BMW. Damn, high rolling. Where are you headed? Where are you driving to? Uh, I'm going to see my grandma. You're Going to see your grandma. That's great. Noodkapje. Ja. Um, Noodkapje. Watch out for the big bad wolf. <laughs> Yeah. um. Uh, so, uh, where does your grandma live? In Germany. In oh. Germany? <laughs> you got a German grandma? Tonight. That is awesome. <laughs> Oh man. Okay, I, that's all I need. Uh, uh, uh, uh, uh, Matt, Matt, okay. Lauren, uh, just one thing. I mean, yeah. you really pissed off the last one with the fist. Okay, I'll stop. Well, there, there's a, there, no, that's okay. okay. This time I'll use my Matt, foot. <laughs> Yeah. I mean, there's a German grandmother involved yeah, yeah, here, so be careful, okay? Yeah. No fisting the grandma. No fisting the grandma. No, no, no. Thank you very much. That's that's the idea. Well, later on tonight we're gonna get unruly. Yeah, I'm talking about me and Julie. Oh. Oh yeah, Julie Rabbit and a BMW. I've got not as much money as you. Yeah, check out the girl. Have you seen her? She's daddy's little rich girl driving a Beamer. Beamer, Beamer. That's a German car. That's okay. You have a German grandma. How sweet on the way to a grandma's house. It'll be sweet later on when I use my mouth. Oh yeah, riding through the woods. I want to look under and see a Red Riding Hood. Oh yeah, that's right. Bring over here and I'll bring you some nookie. I'll kiss you once and then a half. Yeah, my, what a big penis you have. <laughs> I can't wait to meet. Hey, is it big enough to do it in your back seat? Oh, yeah, girl, I want to give you a kiss. I got a penis better to you with. <laughs> oh, yeah. Let's take a risk. I know I said I wouldn't, but I'll fuck you with it. <laughs> guess didn't hang up on us there. <laughs> That was great. Oké, eh, eh, blijf hangen voor jou ook een cd. En zometeen de reality check met Matt en Lauren. Staat er ook eh, vuisten op het boodschappenlijstje? Ja, ik ben er bang van <laughs> ja. Een zakje vuisten. En tot die tijd... Een spannend muziekje. slenteren door Hyde Park. Het leukste van Londen kost eigenlijk niks. En met British Airways ben je er vanaf 9 euro. Een enkele reis Londen vanaf 9 euro, plus belastingen en toeslagen. Voor de exacte details ga naar ba.com. Londen begint met British Airways. Elk jaar belanden 550 baby's, peuters en kleuters in het ziekenhuis door brandwonden. Oorzaak T. Gebruikt u voortaan geen tafelkleed meer waar kinderen aan kunnen trekken? Voorkom brandwonden brandwondestichting.nl. Vanavond is er weer Rijman is laat en je moet kijken, want ze hebben een volle show. Quintus valt weer af, er is comedy uit Amerika. Afri-deskundige Kwaku Kodongo komt langs en er is showbiznieuws van Shakuntala Priti palsing, Verder muziek van Terry Walker en altijd prijs met Ahmed. En natuurlijk op de veranda vandaag Prim Radakishun bij Tante S. Kijken dus om tien voor elf op Nederland 3. Rijman is laat. De magic numbers zijn terug.